Nieuws van 11 uur. Kirsten Klomp met het ns Journaal. De formatiepartners veroordelen het geweld tegen twee homo's afgelopen weekend in Arnhem... die hand in hand over straat liepen. D66-onderhandelaars Pechtold en Koolmees kwamen hand in hand naar het overleg over de vorming van een kabinet. VVD-leider Rutte zei dat er geen kabinetsformatie nodig is om geweld tegen homo's aan te pakken... maar dat dat sowieso moet gebeuren. GroenLinks-leider Klaver noemt het bizar wat er is gebeurd. En CDA-leider Buma zei dat hij de brief van het COC gaat lezen. De belangenorganisatie maakt zich grote zorgen over homogeweld in Nederland... en heeft daarom een brief aan informateur Schippers gestuurd. Oud-politica Ayaan Hirsi Ali heeft een serie lezingen in Australië en Nieuw-Zeeland... op het laatste moment afgezegd vanwege haar veiligheid. Ze zou er spreken over hervorming van de islam... Hirsi Ali, die al jaren in de VS woont, zou vanavond op de Australische televisie ook meedoen aan een discussieprogramma. In een verklaring schrijft ze dat ze tot haar spijt alles moet afzeggen om verschillende redenen, waaronder de veiligheid. Australische media schrijven dat het te maken heeft met geplande protesten. De Amerikaanse president Trump voert de druk op China op om mee te helpen Noord-Korea aan te pakken. Trump zei in de Financial Times dat de VS in zijn eentje korte metten gaat maken met het nucleaire programma van Noord-Korea als China niet meedoet. Komende donderdag ontmoeten Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi elkaar op het buitenverblijf van Trump in Florida. Janine Abbring is de nieuwe presentator van Zomergasten, het interviewprogramma van de VPRO in de zomer. Abbring is eindredacteur bij Zondag met Lubach en presenteerde eerder het programma Vroege Vogels. Ze neemt bij Zomergast het stokje over van Thomas Erdbrink. Het weer op de meeste plaatsen is het bewolkt, maar de komende uren breekt geleidelijk de zon steeds meer door. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen is het eerst zonnig, later komt er meer bewolking, maar ook dan blijft het droog. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad een drie kwartier vertraging vanwege opruimwerkzaamheden op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Alfred Numansdorp en Parendrecht staat 7 kilometer.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 You will drive me to the wall. we go out at night, and the world starts feeling right. She don't care about I know you don't believe it, but this time I really mean it. I hope it's clearly understood.